Sit van der Linde met het NOS-journaal. Duizenden inwoners en toeristen op La Palma worden geëvacueerd na een vulkaanuitbarsting op het Canarisch eiland. De eruptie begon zondagochtend met een reeks aardbevingen. Op zeven verschillende plekken stroomt lava uit de vulkaan. Duizend inwoners en 500 toeristen zijn al geëvacueerd. En dat aantal kan volgens Spaanse media nog oplopen tot 10.000. Ongeveer 200 Nederlanders die via reisorganisatie TUI op het eiland vakantie vieren zouden niet ingevoerd zijn, laat de organisatie weten. Het lukt gemeenten nauwelijks om huisvesting te realiseren voor arbeidsmigranten. Dat blijkt uit een enquête van Nieuwsuur onder 40 gemeenten waar veel arbeidsmigranten werken. Bij veel gemeenten ontbreekt het aan een duidelijk beleid of huisvestingplannen sneuvelen na verzet van omwonenden. De gemeenten komen honderden tot enkele duizenden woonplekken tekort. VN-secretaris-generaal Guterres vindt dat geëxecuteerde Houthi-rebellen in Jemen geen eerlijk proces hebben gehad. De VN veroordeelt de publiekelijke executies zaterdag in Sanaa. De negen werden ervan beschuldigd achter de aanslag op een rebellenleider te zitten drie jaar geleden. De executies hebben in Jemen veel onrust veroorzaakt. De politie in de Verenigde Staten heeft in een geruchtmakende vermissingszaak een lichaam gevonden. De FBI gaat ervan uit dat het om de 22-jarige blogger Gabby Petito gaat. Zij kwam niet meer thuis na een rondreis met haar vriend. Haar vriend kwam wel thuis, maar wilde niet zeggen waar zij was gebleven. Dat leidde tot wilde speculaties. De man is op de vlucht geslagen en nog spoorloos. Het lichaam dat nu is aangetroffen lag in een nationaal park in Wyoming... en komt overeen met de omschrijving van Gabby Petito. Officiële identificatie moet nog plaatsvinden. Het weer, lokaal kan nevel of mist ontstaan vannacht.